Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Er dreigt een tekort aan epilepsiemedicijnen. De levering wordt steeds lastiger, blijkt uit meldingen van fabrikanten. Een tekort aan geneesmiddelen is de laatste jaren een blijvend probleem geworden, ook bij medicijnen tegen epilepsie. Maar wel nieuw is dat de tekorten nu bij veel typen geneesmiddelen tegen epilepsie tegelijk spelen. Ongeveer 180.000 mensen zijn afhankelijk van de epilepsiemedicijnen. Meer dan 30.000 bewoners en bedrijven in Haarlem en omgeving hebben uren zonder stroom gezeten. Rond 11 uur gisteravond ontstond er een storing na een explosie in een verdeelstation in Haarlem. Een groot deel van de stad werd getroffen, net als een klein deel van Spaarnwoude en Bloemendaal. Rond 4 uur had de brandweer de situatie bij het verdeelstation onder controle en keerde de stroom weer terug in en rond Haarlem. De exacte oorzaak is nog niet bekend. In Amsterdam-Zuidoost is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij. Het slachtoffer is een jongen van 17. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De politie heeft twee mensen aangehouden. Gemeenten hebben in totaal meer dan 60 eigen regelingen bedacht om inwoners te helpen die het minder hebben. Er zijn allerlei tegemoetkomingen in het leven geroepen. Het gaat onder meer om een verjaardagsvoucher, fietsregeling, gratis zwemlessen of extra kleedgeld voor kinderen. Het verschilt wel sterk per gemeente hoeveel ondersteuning armere inwoners wordt geboden. De Britse koning Charles zal in zijn eerste kersttoespraak een eerbetoon aan zijn moeder geven, meldt de BBC. De toespraak wordt op eerste kerstdag uitgezonden op de Britse televisie, maar is vorige week opgenomen. Het Britse Koningshuis heeft een foto gedeeld van het opnamemoment. En te zien is dat Charles de kersttoespraak houdt vanaf de plek waar voormalig koningin Elizabeth is begraven. Het weer, vanochtend hier en daar nog wat motregen. Later wordt het vanuit het westen droog. Af en toe schijnt dan ook de zon en het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de buitenring van de A10 Zuid staat een file bij knooppunt Amstel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. En die file wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die blokkeert de rechte rijstrook. Bij Sint Pancras op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer. 4 kilometer file met nog geen 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mm. Ik steek alle kaarsen aan. Ik heb de tafel voor twee gedekt. Alles is klaar voor een magische kerst. Met jou. Ik schrik van de telefoon die gaat. En denk meteen weer aan vorig jaar jouw van gedroomd Dit jaar ben je mijn kerstcadeau Ah, it's a marshmallow world in the winter When the snow comes to cover the ground It's the time for play It's a whipped cream day I wait for it the whole year round those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows that's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song, get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. together De gezelligste tijd van het jaar met CFM. ZFM. was in bed fast asleep. radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.